uur. Door Albegens met het NOS-journaal. De komende drie jaar wordt er weer een Formule 1-race verreden op het circuit van Zandvoort. De eerstvolgende Grand Prix van Nederland is volgend jaar in mei. De precieze datum volgt later, zo heeft F1-eigenaar Formula One Management bekendgemaakt in Zandvoort. De race zal in elk geval voor die van Monaco op de kalender komen. De laatste Formule 1-race in Nederland was 35 jaar geleden. De politie heeft invallen gedaan op vier locaties van afvalverwerker Vink uit Barneveld. Het bedrijf wordt ervan verdacht dat het heeft gesjoemeld met vervuilde grond en is tijdelijk stilgelegd. De verwerker zou tussen 2012 en 2016 grond hebben ingenomen met een te hoge waarde aan lood, kwik en minerale oliën. Die grond zou vervolgens niet goed zijn gereinigd. Afvalverwerker Vink wordt verdacht van fraude, overtreding van de wet bodembescherming en de wet milieubeheer. De zaak werd vorig jaar aan het rollen gebracht door journalisten van het tv-programma Zembla. De bezetting door dierenactivisten van een varkensboerderij in Bokstel kan tot gevolg hebben dat de varkens op het bedrijf worden geruimd. De brancheorganisatie POV en land- en tuinbouworganisatie ZLTO vrezen voor ziektes die de activisten mogelijk hebben meegenomen. Hun grootste angst is besmetting met de Afrikaanse varkenspest die voorkomt in grote delen van Europa. De boerderij in Bokstel wordt door de politie bewaakt... nadat gisteren ruim 100 activisten het bedrijf hadden bezet. Gisteravond werd de actie door de politie beëindigd. Tientallen activisten hebben de nacht doorgebracht in een politiecel. NAC-supporters hebben het stadion in Breda volgehangen met spandoeken. Om grappen over de degradatie van NAC voor te zijn... hebben ze van het stadion een milieustraat gemaakt. Op de spandoeken staat onder meer dat NAC-spelers gratis zijn af te halen... en ook staan er vuilnisbakken waar volgens de supporters zout voor in de wonden ingestrooid kan worden. Het weer volop zon met in de loop van de dag wat stapelwolken. Temperatuur 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw flink zonnig, een graad of 17.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 Now the day bleeds into night. You make me go crazy. What? No, you can say Straight yes. No me want no problems. Me try be one of your man them. All your girlfriend them, I can't stand them. I eh.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 tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk?